Uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Rotterdam was er iets na middernacht een ontploffing in het portiek van een woning. Niemand raakte gewond. Er waren dit jaar al meer dan 56 ontploffingen bij woningen in Rotterdam. Meer dan in het hele vorige jaar. De burgemeester van Rotterdam zei eerder dat bijna al die explosies te maken hebben met drugscriminaliteit. Op een andere plek in Rotterdam was er vannacht een schietincident. Daarbij werd een 25-jarige man geraakt in zijn been. Hij moest naar het ziekenhuis. Zijn toestand is onbekend. In Den Haag zijn gisteravond zwarte schermen geplaatst langs een deel van de A12. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen daar vanmiddag de weg blokkeren. De schermen zijn daar neergezet omdat vanaf die plek bij eerdere demonstraties voorwerpen werden aangegeven... waarmee de weg geblokkeerd werd. Ook werden er toen etenswaren naar beneden gegooid. De schermen moeten dat voorkomen. Gistermiddag is een man ontvoerd in het Noord-Hollandse dorp Spanbroek. Hij werd rond tien voor half drie onder dwang meegenomen in een auto. Omdat de politie zich ernstige zorgen maakt over de gezondheid van de man... hebben ze beeld van de ontvoering vrijgegeven. Ze willen met spoed weten wie de man is en waar hij nu is... en roepen getuigen op om zich te melden. Een Indiaanse ambtenaar heeft 2 miljoen liter water laten wegpompen uit een reservoir om zijn telefoon terug te vinden. Hij liet die vallen toen hij een selfie wilde nemen. Duikers hielpen hem bij een poging het ding terug te vinden, maar tevergeefs. En daarop liet hij een dieselpomp aandrukken om het water weg te pompen. De ambtenaar is geschorst. In een reactie daarop zei hij dat de telefoon gered moest worden... omdat er gevoelige informatie op staat. De telefoon is uiteindelijk teruggevonden, maar heeft drie dagen onder water niet overleefd.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 When there's a wheel. inside just tells me you are the one. Oh yeah. And something inside me just says you're guaranteed fine. Oh yeah. Oh, you just say the word and we're happening. You make me sing and dance and do anything.